Nigeria en delen van Congo. De vakbond zegt dat de actie doorgaat tot... Een van de twee verdachten van de steekpartij vorige week op een school in Voorburg komt voorwaardelijk vrij. Het is de jongen die ervan wordt verdacht dat hij het mes heeft gegeven, waarmee een jongen van 15 is doodgestoken. De verdachte moet onder toezicht blijven van de jeugdreclassering en hij mag ook niet zonder volwassenen naar buiten. Een jongen van 16, die bekend heeft dat hij het slachtoffer heeft neergestoken, zit nog vast. China heeft de website van de BBC geblokkeerd. De Britse omroep zegt dat dat doelbewuste censuur is en heeft opheldering gevraagd aan de Chinese autoriteiten. De nieuwsite van de BBC is meestal goed bereikbaar in China. De BBC-site in het Chinees is wel vaak geblokkeerd. De blokkade van de nieuwsite nu heeft waarschijnlijk te maken met de berichtgeving over Hongkong. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen erkent dat het alcoholslot soms niet goed werkt door technische problemen. Het blijkt uit een brief die in handen is van de NOS. Bestuurders die een alcoholslot hebben kunnen pas rijden als ze hebben geblazen en als is gebleken dat ze niet te veel hebben gedronken. Dat moet ook onderweg een paar keer. Doordat het apparaat hapert geeft het soms ten onrechte aan dat de bestuurder heeft gedronken. Het weer, eh, er is een afwisseling van wolken en zon. En vooral in het noorden zijn er nog wat regenbuien. Vanavond juist in het zuiden wat buien. En vannacht dan weer in het noorden. Morgen blijft het in het noorden en oosten nog lang regenen af en toe. In het zuiden en zuidwesten is er in de middag wat meer kans op zon. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A9 richting Alkmaar staat tussen Heemskerk en Akersloot 3 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De ook is dicht. En op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Delft-Zuid 5. A15 Rotterdam-Gorkum bij Papendrecht 3. En op de A16 naar Breda op de parallelbaan bij de afrit Feyenoord bij Rotterdam 3 kilometer file. A20 Hoek van Holland-Gouda voor het knooppunt plein 6.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 Bagageafhandelaars op de Brusselse luchthaven Zaventem weigeren nog langer bagage te lossen uit landen waar ebola heerst. Ze zijn bang dat ze besmet worden. Ze behandelen geen bagage meer uit Guinea, Liberia, Sierra Leone, Nigeria en delen van Congo. Hun vakbond zegt dat de actie doorgaat tot er een duidelijk preventieplan ligt en nazorg.